Jobboot met het NOS Journaal. Minister Opstelten is niet tegen het plan van de gemeente Amsterdam om een prostitutiebedrijf op te richten. De SGP wilde van de minister weten of de overheid wel moet meewerken aan prostitutie. Maar de minister ziet geen juridische bezwaren. Volgens Opstelten is het plan van Amsterdam een manier om mensenhandel aan te pakken... en zal het leiden tot betere werkomstandigheden van de vrouwen. Ook kunnen misstanden binnen de seksbranche zo beter worden aangepakt. In Duitsland is het aantal aanvallen op asielzoekerscentra de afgelopen tijd flink toegenomen. In de laatste drie maanden van vorig jaar telde de politie 67 incidenten. Deskundigen denken dat er een verband bestaat met het toegenomen aantal vluchtelingen en de opkomst van de beweging Pegida, die protesten organiseert in diverse grote steden. De aanvallen variëren van bekladdingen met hakenkruisen tot beschietingen en brandstichting. De vakbonden praten op dit moment met de directie van Blokker over het plan om 440 medewerkers te ontslaan. FNV en CNV hopen te horen waar de ontslagen vallen en hoe hoog de ontslagvergoeding wordt. Voor het overleg liet Blokker weten dat het bedrijf een goed sociaal plan wil voor de mensen die hun baan kwijtraken. Sommigen werken er al 30 jaar. De bonden willen ook meer weten over de flexibilisering. De FNV vraagt zich af of dat betekent dat het personeel 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor Blokker. De Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk is onder vuur komen te liggen. In de stad, die tientallen kilometers van de frontlinie ligt, is het hoofdkwartier van het Oekraïense leger. Op de stad kwamen tientallen raketten neer. Volgens de politie zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen raakten gewond. De opstandelingen ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor de raketaanval. Morgen wordt in Wit-Rusland onderhandeld over een wapenstilstand in Oost-Oekraïne. Het weer vanavond overwegend bewolkt. Het blijft wel droog. Ook morgen droog en meer zon. Het meest in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert te weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Diemen...